Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Australië heeft het Nuon Solar Team van de TU Delft de World Solar Challenge gewonnen. De Nuna 8 passeerde om half elf lokale tijd de finishlijn in Adelaide. Het is de zesde keer dat de studenten uit Delft de titel bij de race voor zonneauto's in de wacht slepen. Het zag even naar uit dat het team uit Twente dit jaar zou winnen. Maar na drie dagen aan kop werd Twente gisteren ingehaald door Delft. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de winnaar en nummer 2 zo dicht op elkaar eindigden. Nederland moet mogelijk meer betalen voor de JSF-straaljagers... omdat de kans groot is dat Canada zijn bestelling intrekt. De nieuwe premier van Canada, Trudeau, heeft tijdens een verkiezingscampagne al laten weten... dat hij niet wil doorgaan met de JSF. Als Canada zich inderdaad terugtrekt, vallen de kosten per toestel zo'n 1 miljoen dollar hoger uit... zegt een hoge militair in het Pentagon. De Israëlische oud-premier Ehud Barak wordt in de Verenigde Staten vervolgd wegens de aanval op een hulpconvooi in 2010. Israël hield toen een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza met geweld tegen, waardoor negen mensen omkwamen. Barak was destijds minister van Defensie. De zaak in Californië is aangespannen door een groep internationale mensenrechtenadvocaten. In het Limburgse Brunsum is vannacht een schietpartij geweest. Er werden zeker twee auto's geraakt. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Er kwam na half één een melding binnen over schoten op de Trichterweg. De politie onderzoekt de zaak. Het is vooralsnog niet, niet duidelijk wat de aanleiding was en wie heeft geschoten. Nederlandse ambtenaren zijn in het noorden van Parijs overvallen, geslagen en geschopt. De groep brengt een driedaags bezoek aan de banlieue om te kijken hoe de Franse radicalisering tegengaan. De ambtenaren hadden net een gesprek gehad met jongere werkers. Toen ze naar een volgende afspraak wilden lopen, werden ze belaagd. Het incident was geen reden om het werkbezoek te beëindigen. Het weer. De komende uren wordt het vanuit het westen droger.